Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Influencer Andrew Tate is samen met zijn broer opnieuw opgepakt in Roemenië. Het heeft te maken met een zaak in Groot-Brittannië, verdeelt correspondent Thijs Kettenis. Ze worden beschuldigd door Groot-Brittannië van seksueel misbruik daar. Eh, ja, en daarvoor wil de Britse justitie ze nu eh, vervolgen. Eh, de twee broers die wonen in Roemenië en ook daar lopen aanklachten tegen ze. Ehm, die gaan over onder meer verkrachting en mensenhandel. Waarschijnlijk gaat een Roemeense rechter vandaag bepalen of Andrew Tate en zijn broer mogen worden uitgeleverd. De gemiddelde levensverwachting wereldwijd is door de coronapandemie met dik anderhalf jaar gedaald. Tientallen jaren werden mensen gemiddeld steeds ouder, maar daar is dus een eind aan gekomen door corona. Er zijn in totaal zo'n 16 miljoen mensen overleden door corona, door het virus zelf of dingen die te maken hebben met de pandemie. Bij het aanmeldcentrum in Terapel hebben vannacht opnieuw te veel mensen overnacht. Het waren er 2200, terwijl de afspraak 2000 is. Het is al de vierde nacht achter elkaar dat het gebeurt. Opvangorganisatie COA moet elke dag dat er te veel asielzoekers in Ter Apel slapen... een boete betalen van 15.000 euro. En het aantal mensen dat de grens overgaat om boodschappen te doen... is in vier jaar tijd verdubbeld. Bijvoorbeeld vlees, drank en sigaretten zijn in Duitsland goedkoper. Bij winkels aan de grens proberen ze klanten terug te winnen... bijvoorbeeld door de prijs van frisdrank te verlagen. Door de statiegeld en de accijnsverhoging in Nederland wordt de om te concurreren wel steeds lastiger. We passen de prijzen aan, we proberen wel concurrerend te blijven, maar de winst wordt wel steeds minder. Dus eh, eh, dat is gewoon lastig. Om, uh, en in Den Haag zit zo'n eilandje en uh, ze houden rekening met de grenswinkels dat het voor ons steeds lastiger wordt om te concurreren. Andersom komen ook steeds meer Duitsers in Nederland boodschappen doen, want sommige dingen zijn hier weer goedkoper, zoals medicijnen, make-up en parfum. Het weer nog grijs met in het oosten nog wat regen. Vanmiddag is het een tijdje droog en in het noorden zijn er opklaringen met soms wat zon. Daarna zijn de buien wel weer terug. Het wordt vandaag een graad of 10.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 no longer by your side. Just don't think too much about me. And all the many times you cried. And wherever you may wander, may good fortune be your guide. Go and find another lover one who'll never leave your side. Sometimes I close my eyes. time any And I'll be on my way. I'm at your window. I'm at your door. I'm on the ceiling. I'm on the floor. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Here I come. I can help you.